Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid gestemd voor het schrappen van de zogenoemde wet Hille. Dat betekent dat het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek helemaal of bijna hebben afgelost gaat verdwijnen. Het fiscale voordeel zal in stapjes in 30 jaar tijd afgeschaft worden. 50PLUS en de PVV probeerden eerder deze week met extra lange spreektijden het debat te rekken, maar dat is mislukt. Om de maatregelen in 2019 in te laten gaan moest er volgens staatssecretaris Snel deze week over gestemd worden. Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt een taakstraf van 240 uur en een celstraf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk. Hij was tijdens de ontgroening vorig jaar op het hoofd van een eerstejaars gaan staan. Die liep daardoor ernstig hoofdletsel op en heeft naar eigen zeggen nog steeds last van hoofdpijn en concentratiestoornissen. De veroordeelde student van 24 zei tijdens de zaak dat hij zich niet kon voorstellen dat het hoofdletsel door hem was ontstaan, omdat hij niet veel druk op het hoofd van de jongen had uitgeoefend. Een 26-jarige automobiliste krijgt een taakstraf van 120 uur... omdat ze een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt op Tessel, waar ze woont. De rechter achtte niet bewezen dat de vrouw achter het stuur zat te appen... toen ze in het donker een fietser aanreed slachtoffer was een vrouw van 21 die met een vriendin op een onverlichte weg op Tessel fietste. Ze fietsten allebei met licht. De rechter legde de vrouw ook een half jaar voorwaardelijke celstraf op. Zelf zegt de vrouw dat ze niet aan het appen was tijdens het rijden. Ze had de fietsers niet gezien door de lichten van een tegenligger. Het weer nog geleidelijk wordt het vrijwel overal droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het is 13 tot 15 graden, morgen een stuk frisser rond de 7 graden en dan regent het enige tijd. In het weekend buien mogelijk met hagel en natte sneeuw. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Ippenburg en Dorp staat 5 kilometer file met een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan ook omrijden via de A44. Verderop op de A4 richting Amsterdam voor knooppunt het Meer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging.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 Vierde jaargang, aflevering 86. En we zijn begonnen met het tweede uur. We hebben nog een heerlijke uur allerhande voor je klaar liggen. En daar gaan we zo meteen mee beginnen. Eerst Cliff Richard met The Shadows en Dynamite uit 1959. En daarna Michael Jackson en The Way You Make Me Feel uit 1987. Het komende uur nog heel veel plezier. powerhouse reception waiting for you when you come back to your loving baby's arms again. sailing across the stars onto a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. Well, give me kisses that explode before my very eyes. I know the sight of you can generate a million sighs. I'm all set for detonation, baby. Don't you know? Well, three, two, one, zero, here I go. sailing across the stars onto a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. suicides. Set my detonation, baby, don't you know? Well, three, two, one, zero. Here I go, sail across the stars into a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. package they will dynamite. I want kitchen, waiting for you when you come back to your loving baby's arms again. A sailing across the stars and a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. Van de LP Bad uit 1987 was dit Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. En daarvoor natuurlijk Cliff in the Shadows met Dynamite uit 1959.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 Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he take us? any time? Any time to show. To show de Zombies uit 1969 met eh, Time of the Season... geschreven door pianist Rod Argent... en opgenomen in de Abbey Road Studios, jawel. Dan gaan we naar een top 100 hit uit 1979... de Amerikaanse groep Cloud met Save Me. Top 100 zit uit 1979, eh, de Amerikaanse meidengroep eh, Cloud en Save Me. De volgende meidengroep, alhoewel in de jaren 60 was die eh, titel nog niet zo gangbaar, meidengroep. Maar het waren wel drie meiden die voor het eerst nummer 1 stonden in Engeland. Want een andere meidengroep was dat in die tijd in Engeland nog niet gelukt. We hebben het over de Supremes met Baby Love. 1964 en de Supremes waren nummer 1 in Engeland met Baby Love. En dan zijn we alweer toe aan eh, twee tracks van het album Abbey Road van de Beatles. En ik kan je melden, die ga je vannacht tussen 10 en hoe lang het gaat duren... kun je die ook horen, want ze staan allebei in die top 100. En ook nog eens in de eerste 50. We gaan luisteren naar eh, I Want You, She's So Heavy en Octopus's Garden. Hier zijn de Beatles. in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be Tennessee, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. En dat waren weer twee tracks van het album Abbey Road. I Want You, She's So Heavy, geschreven door John. En Octopus's Garden, geschreven door Ringo. En als je nou heel veel meer informatie wilt over die twee nummers... dan moet je vanavond en vannacht gewoon gaan luisteren... naar de Beatle Top 100 gepresenteerd door uh, Ruud Jansen en ondergetekende. We beginnen om tien uur vanavond en eh, wanneer het eindigt, dat zien we vanzelf. Ehm, we gaan nu luisteren naar Paul Simon. En dit is Cathy's Song. I hear the drizzle of the rain Like a memory it falls Soft and warm continuing Tapping on my roof and walls from the shelter of my mind through the window of my eyes I gaze beyond the rain drenched streets to England My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And the song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme. So you see, I've come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain with their weary paths and I, I know that I am like the rain, there but for the grace of you go I. was eh, van het eh, Paul Simon songboek Cathy's Song door Paul Simon. John Lennon en Paul McCartney die hebben niet alleen de Beatles op weg geholpen met hun composities... maar ook heel veel andere artiesten, waaronder Billy J. Kramer en de Dakota's. Vandaag een driedubbele dosis van deze groep met drie composities van John en Paul. En zo meteen hoor je wel welke dat waren. You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? us not to tell. Whoa. satisfied. You can always get a simple I'll keep you satisfied. You can always get a simple thing like love. Give me love and remember what I told you. I'll keep you Drie dubbele dosis Billy J. Kramer en de Dakota's. En we hoorden achtereen volgens Do You Want To Know A Secret? I'll Keep You Satisfied and From A Window. En allemaal geschreven door John and Paul. Het volgende werd niet geschreven door John and Paul. Manfred Mann's Earth Band en eh, Father of Night, Father of Day en Father of Night. zijn een beetje gewend aan eh, stevige nummers bij de Manfred Man's Earth Band. Net zoals Blinded by the Light en Davies on the Road Again. Maar deze mag er ook zijn. Father of Day, Father of Night uit 1974. En dan zijn we alweer toe aan een eh, top 100 hit uit het jaar 1987. En die komt van de groep Club Nouveau. Hier is Lean on Me. Eh, meteen eh, de laatste van dit programma. Club Nouveau en Lean On Me. Een top 100 is uit 1987. En dat het het laatste nummer is, dat bepaal ik niet zelf. Nee, dat doen eh, Les Paul en Mary Ford. Ja. is over en sluiten maar. Zometeen twee uur lang Hans en Ro en heerlijke muziek en informatie. En vanavond om tien uur, dan ben ik er weer, samen met Ruud Jansen. Dan doen we de top 100. De Beatle top 100. We beginnen om 10 uur, dus eh, kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Hans komt ook. Ja. En die komt al voor 10 en vindt hij veel leuker. Maar in ieder geval eh, veel plezier de komende twee uur.